De agenten waren in de nacht van zaterdag op zondag te voet op patrouille in de Bronx toen ze de jongen zagen. De 14-jarige achtervolgde al schietend een man. De agenten sommeerden hem zijn pistool te laten vallen, maar de jongen schoot opnieuw. Vervolgens opende een van de agenten het vuur. De jongen kreeg een kogel in het hoofd en was op slag dood. Hij was een bekende van de politie. De Marokkaanse koning trekt de gratie voor een Spaanse pedoseksueel in. De vrijlating leidde in Marokko tot felle protesten. In een verklaring van het paleis staat dat de koning de gratie weer intrekt vanwege de zwaarte van de misdrijven en uit respect voor de slachtoffers. De pedoseksueel was veroordeeld tot 30 jaar cel voor het verkrachten van 11 kinderen. Waarschijnlijk heeft hij het land inmiddels verlaten. Marokko gaat met Spanje overleggen over hoe de gratie ongedaan kan worden gemaakt. In Groningen is een man omgekomen bij een brand in zijn huis. Zijn zoontje, dat boven lag te slapen, kon worden gered. De brand brak rond half één uit in de keuken van het huis. Hulpverleners probeerden de man te reanimeren, maar hij overleed ter plekke. Het zoontje is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het naar omstandigheden goed. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Zwemster Ranomi Kromowidjojo is wereldkampioen geworden op de 50 meter vrije slag. Na drie keer brons won ze op de slotdag van het WK in Barcelona haar eerste goud. Op de afstand waarop ze vorig jaar in Londen ook al Olympisch goud won, soms ze nu 24 seconden en 500ste. En daarmee was ze sneller dan de Australische favoriet Campbell en Francesca Helsel uit Groot-Brittannië. Het weer dan, het is helder met hier en daar wat nevel. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Overdag is het opnieuw vrij zonnig en warm.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 And it goes like, la la la la. Thank you so much. Thank you very much indeed. it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old, buddies named. I'll share with you to know Hey, yeah, man.